Bronnen melden aan de NOS dat basisscholen wel eerst aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen voor ze daadwerkelijk open mogen. President Trump wil migratie naar de Verenigde Staten tijdelijk helemaal stilleggen. Op Twitter zegt hij dat hij dat doet vanwege het coronavirus... en om de banen van Amerikaanse burgers te beschermen. Hij gaat daarvoor een presidentieel decreet ondertekenen. Trump heeft al een reisbeperking ingesteld voor reizigers uit China en Europese landen. lijkt erop dat hij die reisbeperking naar alle landen gaat uitbreiden. Wanneer het decreet ingaat is nog niet bekend. De prijs voor een vat ruwe Amerikaanse olie is weer boven de 0 dollar gestegen. Kopers krijgen dus geen geld meer toe op vaten die in mei worden geleverd. Inmiddels staat de waarde op ongeveer anderhalve dollar. De vraag naar olie is gekelderd door de wereldwijde coronamaatregelen... maar er wordt nog wel volop olie opgepompt. En de opslagplaatsen raakten steeds voller. Handelaren wilden daarom graag van hun olie af. Zo graag dat ze enkele uren bereid waren geld toe te leggen. Op het dieptepunt werd per vat 40 dollar toegelegd. Een vat ruwe Amerikaanse olie die in juni wordt geleverd... is vooralsnog 20 dollar waard. Op Bonaire zijn twee besmettingen met het coronavirus vastgesteld... zegt gezaghebber Edison Reina tegen lokale media. Volgens hem zijn er maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen... en is er geen reden voor paniek. Een van de twee patiënten is alweer genezen verklaard. De tweede op Bonaire is aan de beterende hand. Het weer, veel zon, wordt 14 tot 21 graden bij een matige tot krachtige oostenwind.